4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De waarnemers van de Verenigde Naties hebben zich teruggetrokken uit de Syrische stad Aleppo. Dat zegt een VN-woordvoerder tegen het persbureau AFP. Het is volgens de VN te gevaarlijk voor de ongeveer 20 waarnemers in de grootste stad van Syrië. Ze zijn afgelopen weekend overgeplaatst naar het hoofdkantoor van de missie in Damascus. In Syrië zijn zo'n 150 VN-waarnemers. De meeste kwamen in mei om toezicht te houden op naleving van het vredesplan van speciaal gezant Annan. In Londen is een herdenking gehouden voor de elf Israëliërs die omkwamen bij het bloedbad tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. De Britse premier Cameron noemde het een van de zwartste bladzijden in de Olympische geschiedenis. Leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September gijzelden in 1972 elf atleten en coaches van de Israëlische ploeg in het Olympisch dorp in München. Bij een poging hen te bevrijden kwamen ze allemaal om het leven... net als vijf gijzelnemers en een Duitse politieman. Weduwen van twee atleten had het IOC opgeroepen... tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Londen... een minuut stilte te houden voor de Israëliërs. Maar voorzitter Rogge wees dat af. Een van de weduwen haalde tijdens de herdenking uit naar het IOC. Zij vindt dat het comité zich moet schamen... omdat het elf leden van de Olympische familie is vergeten. Een beroepscommissie vindt dat er geen reden is om Dino Soerel nog langer vast te houden in de extra beveiligde inrichting in Vught. De commissie wil daarom dat binnen drie weken een nieuw besluit wordt genomen over het regime voor Soerel, die verdacht is in het liquidatieproces. Soerel vroeg in april om overplaatsing naar een gevangenis met een minder streng regime. Dat verzoek werd afgewezen, maar volgens de beroepscommissie is niet gebleken dat Soerel een extreem vluchtrisico vormt. Het weer, in het binnenland droog en opklaringen... in de kustprovincies een paar buien... minima tussen 11 en 14 graden. Overdag eerst in het hele land wolkenvelden en wat buien. In de middag droog en vrij zonnig. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Renze Klamer. Ja, we luisteren naar het eh, derde uur van Dit is de Nacht. We zijn om twee uur begonnen en we gaan nog tot zes uur door. Afgelopen twee uur hebben we gepraat over sport. Ik vond het een beetje spannend in het begin van... ja, gaat er wel wat, eh, wat komen? Want als het over politiek gaat is iedereen eh, al heel snel bij de telefoon... en sport moest mensen toch even loskomen. Maar wat een interessante uitzending was het, is het geworden. Ontzettend uiteenlopende verhalen. Van Nelly van 86, die drie keer per week in de sportschool zit... tot de verhalen over een Marokkaanse een ruiter die de koningen van Marokko tegenkwam tijdens het jetskiën. Nou, en zo hoor je gewoon allerlei mooie dingen midden in de nacht. Dus het loont om eh, nog even wakker te blijven. De komende twee uur gaan we vooral genieten van muziek. Althans, het laatste half uur spreek ik altijd met eh, twee christelijke hulpverleners... die ergens eh, ver weg in het buitenland actief zijn. Dus dat is ook interessant. Maar muziek minstens net zo. en we hebben in de nacht, dat heeft Herbert Codé bedacht, mijn medepresentator... nummers die een muzikale rondreis rond de wereld vormen. Nou, vorige week waren, eh, kwamen Italië, Oostenrijk en Zwitserland aan bod. En vandaag gaan we verder in Duitsland. Maar dat eh, gaan we zo meteen doen, want we gaan eerst even luisteren naar 10cc met Feel the Love. is De Nacht. Met Renze Klamer. Achtens Obel, oh Just So. Ik vind het toch eh, magische muziek die zij maakt. Ik weet niet eh, precies wat het is. Haar stem, maar ook een beetje de, de instrumenten die gebruikt worden. Eh, heel geschikt voor de nacht. En ik word er altijd heel erg lekker rustig van. De muzikale rondreis rond de wereld in drie nummers. Het is een, ja, een soort itempje wat Herbert bedacht heeft. Vier weken geleden gestart. en vorige week zijn we geëindigd in Zwitserland... En we gaan eh, deze morgen verder in Duitsland. En eh, Duitsland, ja, daar hebben wij natuurlijk zoveel geschiedenis mee. Natuurlijk altijd die nare oorlog, maar ook zoveel andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld eh, de tv-presentatoren uit Nederland... die erg succesvol zijn in Duitsland, de vrouwen vaak. Hè. noem een, Linda de Mol, maar ook Sylvie Meis. Nederlandse zangers. Jan Smit bijvoorbeeld deed het erg goed in Duitsland, ook als jongetje. Maar ook van, van het langer geleden, Heino, Ima Karima. Dat zijn de voorbeelden van Nederlandse artiesten die zongen in het Duits. Nou, in die muzikale reis eh, rond de wereld moet een nummer een duidelijke verwijzing hebben naar een land, een stad of een historische gebeurtenis. En bij Berlijn denken we dan natuurlijk aan De Muur. Het kleine orkest dat eh, zong erover in 1984, Over de Muur.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 Michael Jackson die loopt daar door een eh, regenachtig Moskou. In de jaren 90 is dat. Hij voelde zich eh, bekeken. Niet zo op zijn gemak. En naast wat eh, misopvattingen in het nummer... zoals de KGB die Jackson zou lastigvallen... KGB bestond er nog helemaal niet meer is dit een nummer wat een bezoek aan Moskou eigenlijk een beetje vertolkt voor ons. En dan door de ogen van Michael Jackson. Het is een van de klassiekers 1984. Michael Jackson met Stranger in Moscow. Compliment aan, eh, aan Herbert altijd eh, voor deze mooie, mooie ja, dit, dit mooie item eigenlijk. Het is ook fijne muziek voor s'nachts en fijn om stiekem eh, lekker mee te zingen hier in de nachtelijke radiostudio. Tot slot in de muzikale reis om de wereld reizen van Rusland naar China. Zelf zijn Rennie nummer over dit nummer. Het is een Els Kuiken perspectief op China. Hoe dan ook, hij bezingt het land. China. Dat was eh, eh, natuurlijk het nummer Yellow Moon van de Neville Brothers. En eh, ja, dat is een, een, een, een R&B groep, mocht je dat niet weten. Gospel, soul, funk, pop. Ze spelen het allemaal. Ze waren opgericht in 1977 en in 1989, hetzelfde jaar als waarin ze het nummer maakten waar u net naar luisterde, kregen ze een Grammy Award in de categorie Best Pop Instrumental Performance. Maar dat was dan wel voor een ander liedje. Zometeen hebben we de, eh, de rubriek Een Nachtgedachte. Ik eh, moet zeggen, ik heb, er, eh, ik heb er zelf altijd eigenlijk iets minder mee. Want het is een, altijd een vertaling van een songtekst. En ik weet nog dat ik de eerste keer dit programma presenteerde. En toen dacht ik, weet je wat, ik maak er gewoon een spelletje van. Dus toen ging ik, de, mocht u het niet kennen, bij Nachtgedachten... lees je eerst een deel van de songtekst op van het volgende liedje... maar dan vertaald naar het Nederlands. Dus dan is het eigenlijk net een gedicht... En dan kun je misschien in je hoofd al bedenken bij welk liedje dat hoort. Dan dacht ik, hey, dat is leuk, daar gaan we een soort spelletje van maken. Dus had ik dat voorgelezen en toen zei ik... nou, als u nou weet welk nummer het is, dan mag u even bellen. Telefoon natuurlijk gloeiend En toen waren al mensen die het wisten. Maar toen waren ze om heel teleurgesteld dat ze niks gewonnen hadden. Dus ja, toen heb ik het hele spelletje <laughs> maar afgeschaft. <laughs> Want ik heb gewoon niet veel weggegeven hier. Bakje koffie en dat, eh, dat is het wel zo'n beetje. Dus eh, dat gaan we niet doen, maar wel de nachtgedachten. Dat zometeen nadat we eh, geluisterd hebben naar drie nummers. En het eerste nummer daarvan dat is, eh, hè, als we toch met nachtmuziek bezig zijn en lekker rustig... misschien eh, ligt u wel eh, lekker in bed, zit u in de vrachtwagen en moet u wakker blijven... dan wordt dit misschien wel moeilijker. Want dit nummer dat is zo fijn om even bij achterover te leunen. Another Day uit 1997. Another day Staring my window Thinking about tomorrow things were clear. No need to rush. I ain't gonna worry.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 Dit is de nacht. You came in my home and took from me all that I had to give. I thought that we would be good friends for as long as we should live. had some past experience with people just like you. But I never thought you were that kind. So what was I to do? make you act that way. All the things we did together, I've known you for so long. I always did. Guess for the sake of all we had, I should try to understand. But it just doesn't make much sense to me to trust in you again. I wish we could forget it all She Coltrane, You Were My Friend. Dat was de eh, muziek die mijn vader vroeger al vaak draaide toen ik nog klein was. Dus ik heb altijd een soort eh, nostalgische gevoel erbij. Het nummer komt ook al uit 1973. Eh, nou, toen was ik er nog lang niet, maar dat geeft niet. Ik kan er erg van genieten. En daarvoor hoorde u Matt Kearney met Learning to Love Again. dat nummer komt uit 2011. De rubriek Nachtgedachten ik eh, zei al, ik heb er ooit een spelletje van gemaakt... maar heb het maar afgeschaft toen mensen dat waren... dat is geen prijs. onder. Dus geen prijzen vannacht, maar u kunt wel gewoon even luisteren... en misschien al wel naar vier regels raden welk liedje er komt. Dromen kunnen uitkomen. Kijk maar naar me. Ik ben bij je. Je weet het, je moet hoop hebben. Je weet dat je sterk moet zijn. Nou, misschien weet het al, misschien ook wel niet. Het nummer, ik ga het ook niet verklappen, we gaan er gewoon naar luisteren. Het komt in ieder geval uit 1993. closer. You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. standing on my feelings because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to You know you got to be strong. I'd see you sometime. Strong things can come true. Okay, baby, bye, better do you know you got the hair bomb, you know you got to be strong. tomorrow. Let's live for tonight. I know I want you, baby. So hold me so tight.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 You were only waiting for this moment to arise. Paul McCartney. Hij volgt in eh, Schotland met afschuw destijds de rassenstrijd in het zuiden van de Verenigde Staten. En neemt een blackbird, een merel, als metafoor voor de onderdrukte in het liedje. Het staat op eh, de The White Album van de Beatles uit 1968. En de gitaarpartijen die zijn geïnspireerd door een ouverture van Bach. Het nummer eh, komt dus uit 1968, maar is ook ja, redelijk bekend van een versie van Treintje Oosterhuis. Die heeft op een gegeven moment een album uitgebracht met een gitarist, Leonardo Amoedo. Nou ben ik ook gitarist, nou kan ik behoorlijk spelen, maar lang niet zo goed als die Leonardo. Want wat kan die fantastisch gitaar spelen. Als je het album niet hebt, daarop staat dus ook het nummer eh, Blackbird in een koffer van Treintje Oosterhuis. Zeker eh, het, eh, het beluisteren waard. Ehm, we gaan luisteren naar meer muziek. Het is uh, 14 minuten voor 5 alweer, dus we zijn zeker over de helft van dit programma. We gaan dit uur nog helemaal door met de eh, muziek en het eh, volgende uur voor de helft. En daarna spreek ik eh, twee hulpverleners uit het buitenland. Mocht u nu al weten dat u dan nog luistert. Eentje uit China en eentje uit Peru. Nou, China is natuurlijk interessant momenteel. die staan bovenaan de medaillespiegel van de Olympische Spelen. En in Peru is er een hele gespannen politieke situatie. is genoeg interessante gesprekstof, maar dat is pas om half zes. Op dit moment gaan we nog lekker verder luisteren naar Emily Sanday... met een nummer uit 2012, Lifetime. sticks around till someone in the room decides time. wish you could see me now. I wish I could show you how I'm not who I was. I used to be mad at you, little on the hurt side too, but I'm not. tell you so. Found us in a photograph. I saw me and I had to laugh. You know, I'm not who I was. You were there, you were right above me. And I wonder if you ever loved me just for who I was. Yeah. When the pain came back again, like a bitter friend, it was all that I could do to keep myself from blaming you. it's a funny thing. I figured out I could sing, now I'm not who I was. I write about love and such, maybe because I want it so much. I'm not who I was, yeah. I was thinking maybe I should let you know I'm not the same but I never did forget your name. The thing I find most amazing in amazing grace is the chance to give it out. Maybe that's what love is all about. I wish you could see me now. I wish I could show you how I'm not who I was. Dit is De Nacht, de EO. Well, it's so funny to be seeing you after so long, girl. About the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard van Linda Ronstadt was dat. En eh, we gaan nog naar één nummer luisteren vannacht. En dat is van George Benson, Give Me. En daar heb ik natuurlijk over toe, want we gaan straks gewoon door. Give Me The Night uit 1980.